met het NOS Journaal. Vitesse-fans zijn teleurgesteld dat hun club geen profclub meer is. Het nieuws komt keihard aan, zegt de voorzitter van de supportersvereniging. Clubicoon Theo Jansen zegt dat het besluit een groot gat zal achterlaten... omdat Vitesse meer is dan een voetbalclub. De beroepscommissie van de KNVB heeft besloten dat Vitesse de proflicentie niet terugkrijgt. Er zou sprake zijn van een meerjarig patroon van onder meer misleiding... Vitesse kan nog via de rechter proberen om de licentie terug te krijgen. Maar advocaten denken niet dat dat gaat lukken. Slovenië blokkeert wapenhandel met Israël. Aanleiding is de oorlog in Gaza en de humanitaire crisis in het gebied. Er komt een verbod op de import, export en doorvoer van wapens voor Israël. Volgens de Sloveense regering is het de eerste keer dat een EU-land een dergelijke maatregel neemt. Sinds 2023 worden door Slovenië al geen vergunningen meer verstrekt voor wapenleveringen aan Israël. Nederland heeft deze week de export van wapens naar Israël verder beperkt. In Duitsland is geen treinverkeer mogelijk tussen Duisburg en Düsseldorf. Dat komt door een brand in een kabelgoot. De politie vermoedt sabotage. Online staat een brief waarin de verantwoordelijkheid wordt opgeëist... door een activistische groep die vaker sabotageacties uitvoert. De politie onderzoekt of de brief echt is. De spoorlijn in Noord-Rijn-Westfalen is een van de belangrijkste trajecten in Duitsland. Het Witte Huis krijgt een grote balzaal. President Trump vindt dat de Amstwoning nu nog te weinig ruimte heeft voor officiële gelegenheden. Die worden meestal gehouden in de East Room, waar 200 mensen terecht kunnen. In de nieuwe balzaal moeten 650 mensen kunnen zitten. De bouw moet in, 2000, in september beginnen en gaat 200 miljoen dollar kosten. Amerikaanse media noemen de verbouwing de grootste verandering aan het Witte Huis in ruim 50 jaar. Het weer, hier en daar een bui en het koelt verder af tot 13 graden.